5 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Zimbabwe beperkt de jacht op leeuwen, luipaarden en olifanten. Aanleiding is de ophef na de dood van de populaire leeuw Cecil. Die werd doodgeschoten door een Amerikaanse tandarts. Cecil leefde in een nationaal park waar jagen verboden is... maar zou met een stuk vlees zijn weggelokt. De autoriteiten hebben nu besloten dat het ook buiten het park verboden is op de dieren te jagen... Organisatoren van safaris in Zimbabwe vrezen door de beperking inkomsten te verliezen. De jacht in het Afrikaanse land brengt jaarlijks 40 miljoen dollar op. De brandweer is vermoedelijk nog de hele nacht bezig om de grote brand te blussen bij een chemisch bedrijf in Helmond. Die brand brak rond kwart voor elf door nog onbekende oorzaak uit. Al snel sloeg het vuur over naar aangrenzende bedrijven. Alle getroffen panden moeten als verloren worden beschouwd. De brandweer laat ze gecontroleerd uitbranden. Er zijn geen slachtoffers. Uit metingen blijkt dat er tot nu toe geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen, maar omwonenden is geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Bij het bedrijf in Helmond worden toevoegingen voor lijm, verf en inkt gemaakt. Schiphol maakt zich op voor de drukste dag ooit. Naar verwachting reist een recordaantal van zo'n 197.000 passagiers via de luchthaven. Om alles in goede banen te leiden wordt er extra personeel ingezet en is er wachtrij-entertainment. Door de stijging van het aantal passagiers komt Schiphol gates tekort. Daarom wil de directie een nieuwe pier bouwen met 12 gates en een terminal die aansluit op het oude gedeelte van de luchthaven. Volgens een woordvoerder moeten de plannen in 2022 gerealiseerd zijn. Het weer overwegend helder en minima rond 10 graden. Lokaal ontstaat er een mistbank. Overdag zonnig en droog en 21 tot 26 graden. Maandag wordt het zeer warm tot 31 graden. Dinsdag zijn er buien en dan verdwijnt de warmte weer voor even.